stond er een 400 kilometer file. Onder meer doordat er nogal wat ongelukken waren gebeurd. Het was onder meer druk op de A2 en de A12 rond Utrecht. Tegen half acht was het fileleed grotendeels voorbij. Het weer, van tijd tot tijd regen en minima vannacht rond 8 graden.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 Annemarie Rozing met het NOS journaal. PVV-leider Wilders vindt dat met het aantreden van het kabinet Rutte... een einde komt aan de macht van de linkse kerk... In het debat over de regeringsverklaring zei hij dat oktober 2010 later geduid zal worden als een keerpunt in de Nederlandse politiek. De linkse oppositie hekelde de macht van Wilders. PvdA-leider Cohen vindt dat hij maximale invloed heeft en dat VVD en CDA hun gedoogpartner geen weerwoord meer geven. In het debat gaf premier Rutte aan dat hij voortaan wekelijks overleg pleegt met Wilders. D66-leider Pechtold zei daarover dat Rutte maandag naar de koningin en dinsdag naar de zonnekoning gaat. In de Verenigde Staten is iemand opgepakt die Al-Qaeda zou hebben willen helpen bij aanslagen op de metro in Washington D.C. Het is een 34-jarige Amerikaan van Pakistaanse afkomst. Volgens de autoriteiten is het publiek niet in gevaar geweest. De FBI was in een vroeg stadium op de hoogte van de plannen. De gemeente Lelystad wil wat doen aan het hoge sterftecijfer onder vrouwen. Dat ligt 17% hoger dan in de rest van Nederland. Uit onderzoek van de GGD Flevoland blijkt dat vrouwen tussen de 18 en 25 een stuk meer roken dan gemiddeld. Bij oudere allochtone vrouwen in Lelystad komt vaker overgewicht en diabetes voor. De gemeente wil nu 50.000 euro investeren om ervoor te zorgen dat vrouwen in Lelystad een gezondere levensstijl ontwikkelen. De regen heeft ondanks de herfstvakantie in grote delen van het land geleid tot een drukke avondspits. Op het hoogtepunt om half zes stond er 400 kilometer, onder meer doordat er nogal wat ongelukken waren gebeurd. Het was onder meer druk op de A2 en A12 rond Utrecht. Tegen half acht was het fileleed grotendeels voorbij.